ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De politie heeft een man opgepakt na de dodelijke aanrijding van afgelopen nacht bij het Friese dorp Beurdaard. Het gaat om een man van 35 uit de gemeente Noord-East-Friesland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij die aanrijding. De man van 33 uit Stiens in Friesland werd afgelopen nacht geschept toen hij op een fiets zat. En hij was, is vrijwel meteen overleden. De bestuurder is doorgereden politie zei eerder vandaag op zoek te zijn naar een zwarte pick-up truck die een spiegel mist. En ook die auto is inmiddels gevonden. Steeds vaker komt de politie kinderporno tegen. Die is gemaakt met behulp van AI. En daarmee is het tegenwoordig heel eenvoudig om het te maken. Ook al is het verboden, vertelt de politie. En dat maakt het wel, ook voor leken, eh, moeilijk om te accepteren dat wat je soms ziet niet is wat er is. Je zult altijd achterdocht moeten hebben bij wat je ziet. De politie zegt dat er vorig jaar maandelijks duizenden AI-kinderpornovideo's de wereld over gingen. En nu is dat aantal gestegen tot tienduizenden per maand. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nog geen hulpverzoeken te hebben gekregen van Nederlanders na een vlucht met veel turbulentie. Een toestel van Delta Airlines was onderweg van Salt Lake City naar Amsterdam... toen het plots honderden meters daalde door die turbulentie. Het moest een noodlanding maken en 25 mensen zijn naar het ziekenhuis toegebracht. En wat begon als een hobby in coronatijd is inmiddels eh, een echte missie geworden. Sophie en Maud willen op de foto gaan met alle 100 grenspalen tussen Brabant en België. Ja, ze zijn goed op weg hoor. We hebben er bijna 100 gevonden. Maar wel verspreid over 4, 5 jaar. Dus eh, we zijn wel even bezig mee. Meestal volgen we via Google Maps eh, de route. En we hebben ook een keer gehad dat we gewoon twee keer terug moesten gaan omdat het een moerasgebied was. Dat we tot de knieën in het water <laughs> stonden. Daar zijn die windmolens, daar staan nog ook bij. Ja, ik zie hem. Yes, we hebben hem. Op naar de volgende. En als we straks al die palen hebben gehad, dan gaat ze iets nieuws doen. Namelijk alle straten van Monopoly bezoeken. Het weer, het is bewolkt met een kleine kans op zon bij een graad of 21. Er trekken ook buien over, vooral in het noorden en het zuiden van het land. Vanavond en vannacht kan er ook verspreid over het land nog een klein buitje vallen.